Dit is Rachid Finch met het NOS Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers blijft geschorst. De rechter in Den Haag heeft alle eisen van Al-Bayrak afgewezen. Begin deze maand werd ze op non-actief gesteld. Volgens de rechter mag Al-Bayrak geschorst blijven... zolang het onderzoek naar de angstcultuur bij het COA loopt. Dat onderzoek moet nog beginnen. Een Franse vrouw die in Kenia werd ontvoerd is dood. Hoe ze is overleden is volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken onduidelijk. Vermoedelijk hebben de ontvoerders de invalide vrouw van 66 geen medicijnen gegeven. Française werd begin deze maand meegenomen uit haar bungalow, vermoedelijk door strijders van de militante beweging Al-Shabaab uit Somalië. Standbeeld van Jan Pieterszoon Koen staat vanaf vandaag weer in het centrum van Hoorn. Beeld raakte in augustus tijdens werkzaamheden beschadigd, maar is inmiddels gerepareerd. De tekst bij het beeld wordt later aangepast. Nieuwe Tech moet ook ingaan op de gewelddadige kant van Koens optreden in het voormalig Nederlands-Indië. Over de tekst wordt in december besloten. De ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp in Groot-Brittannië is uitgelopen op gevechten met de politie. Het kamp Dale Farm in Essex wordt ontruimd omdat de gemeente de grond wil gebruiken voor natuurgebied. De ruim 400 bewoners gooien onder meer met stenen naar de politie en ook hebben ze caravans in brand gestoken. De Dalai Lama heeft een gebedsdienst geleid voor de acht monniken en de non die zichzelf in de afgelopen tijd in brand hebben gestoken. De non en zeker vijf van de monniken kwamen bij hun actie om het leven. Ze staken zichzelf in brand om te protesteren tegen de onderdrukking van het boeddhisme in Tibet door China. Het weer, wolkenvelden, zonnige perioden en verspreid over het land buien. Kleine kans op onweer. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen vrijwel hetzelfde, maar met 10 graden iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Bunschoten 2 kilometer. En op de A13 Rotterdam Den Haag tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid 4. Komt er een ongeluk, de ook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 3 kilometer.